Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Saif al-Islam, roon van de vermoorde Libische dictator Muammar Gaddafi, wordt komende week naar Tripoli gebracht. Dat heeft de Libische vertegenwoordiger bij het internationaal strafhof in Den Haag gezegd. De belangrijkste zoon van Gaddafi wordt sinds november gevangen gehouden door militanten in een stad ten zuiden van Tripoli. Het internationaal strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de mensheid tijdens de opstand in Libië, maar de nieuwe Libische machthebbers willen hem zelf berechten. Saif al-Islam kan de doodstraf krijgen. Het failliete fotobedrijf Kodak wil 300 managers toch nog een bonus geven. Het bedrijf heeft de rechter om toestemming gevraagd. Kodak wil 13,5 miljoen aan de managers geven in de hoop dat ze blijven. De managers hebben veel informatie over Kodak en kunnen helpen bij een doorstart. Het 130 jaar oude fotobedrijf ging in januari failliet. De staking van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf, MIVB en het stadsbestuur. Gistermiddag legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer vanwege het toenemende geweld in het openbaar vervoer. Ochtends werd een medewerker van het busbedrijf in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij overleed aan zijn verwondingen. Een Braziliaanse acteur die in een passiespel Judas speelde is zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk ophing. Dat gebeurde toen hij de scène speelde waarin Judas zelfmoord pleegt nadat hij Jezus heeft verraden. De acteur vergiste zich in het touw dat hij moest gebruiken. Hij bleef een paar minuten bewusteloos bungelen, terwijl collega's dachten dat hij erg goed in zijn rol zat. Toen ze ontdekten dat er iets mis was, werd de Braziliaanse acteur met spoed naar een ziekenhuis gebracht.